Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De KNVB vindt het heel erg vervelend dat de eerste divisiewedstrijd MVV tegen Roda de afgelopen avond moest worden gestaakt. De bond zegt achter de beslissing van de burgemeester van Maastricht te staan. Zij besloot de wedstrijd af te breken vanwege ongeregeldheden. Er werd vuurwerk afgestoken en supporters belaagden elkaar. Ook liepen ze over het veld. De KNVB zal de gebeurtenis mogelijk voorleggen aan de aanklager. Ook zal de bond nog bepalen of en wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld. Meerdere ziekenhuizen stoppen met het inhalen van operaties en behandelingen die eerder waren uitgesteld, meldt het persbureau ANP. Onder meer in Venlo, Venray en Weert wordt de zorg teruggeschroefd vanwege het oplopende aantal coronapatiënten. Eerder op de dag werd al duidelijk dat het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht zo'n 100 niet spoedeisende geplande operaties uitstelt. Ook in de regio Zwolle, bij de coronabrandhaard Staphorst, wordt de inhaalzorg afgeschaald of gestopt. De Saoedische regering zet de ambassadeur van Libanon het land uit... en roept zijn eigen ambassadeur uit Libanon terug. Ook is de import vanuit Libanon stopgezet. Aanleiding zijn uitspraken van de minister van Informatie van Libanon... over de militaire interventie in Jemen. Die begon in 2015 onder leiding van onder meer Saoedi-Arabië. In een televisieinterview noemde de minister die oorlog absurd. De Britse koningin Elizabeth moet nog eens twee weken langer rust houden... en zal de komende tijd nog geen officiële bezoeken afleggen. De koningin, die 95 is, kan wel aan haar bureau werken... en ontmoetingen hebben via een videoverbinding. Waarschijnlijk zal de koningin maar bij een deel van de herdenkingen... van het einde van de Eerste Wereldoorlog aanwezig zijn. Het weer. Vannacht periode met regen, minima rond 11 graden.